12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Libië groeit de aanhang van de dissidente generaal Haftar... die een offensief is begonnen tegen de radicaal-islamitische milities in zijn land. Commando-eenheden van het regeringsleger hebben zich aan de zijde van de generaal geschaard. Het is onduidelijk hoe de rest van het regeringsleger zich opstelt. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 is Libië in de greep van tientallen milities die weigeren hun wapens in te leveren en zich te onderwerpen aan de regering. Politie en leger staan machteloos tegenover de milities. Russische troepen trekken zich niet terug uit de grensregio met Oekraïne, dat zeggen de Verenigde Staten. De Russische president Poetin had eerder vandaag wel beloofd dat militairen naar hun basis zouden terugkeren. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de VS het meteen zou zien als de Russen zich terugtrekken. De VS zou de terugtrekking zeer verwelkomen, zei de woordvoerder erbij. Het is onduidelijk hoeveel militairen er in het grensgebied met Oekraïne zijn. Maar de NAVO schat zo'n 40.000. Volgens Rusland zijn het militairen die meededen aan geplande voorjaarsoefeningen. De afgelopen dagen zijn enkele aanhoudingen verricht in de strijd tegen mensensmokkel. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer... naar aanleiding van de grote toename van het aantal asielzoekers uit Eritrea. Hoeveel mensen zijn opgepakt staat niet in de brief. Vorige week zei Teven dat iedere week duizend asielzoekers uit Eritrea naar Nederland komen. Justitie gaat ervan uit dat ze hulp krijgen van mensensmokkelaars. De staatssecretaris wil dat de marechaussee en de politie extra bevoegdheden krijgen voor controles van internationale treinen en bussen. Luis Enrique is de nieuwe trainer van FC Barcelona. De 44-jarige Spanjaard volgt Giraldo Martino op, die zaterdag, na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Atletico Madrid, zijn vertrek aankondigde. Luis Enrique, oudspeler van de club, ondertekende contract voor twee jaar bij FC Barcelona. Het weer droog, alleen in Limburg kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Op de Wadden iets koeler. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten bewolking...